uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. TV-man van het jaar. De presentator krijgt de prijs voor zijn talkshow RTL Late Night. Andere genomineerden waren Art Royakkers en Johnny de Mol. De zilveren televisierster vrouw voor beste tv-vrouw van het jaar ging naar Chantal Jansen. Ze won van Floortje Dessing en van Linda de Mol. Het programma Checkpoint van de EO werd uitgeroepen tot beste kinderprogramma. Op het gala in Carré wordt over een paar minuten ook de Gouden televisering uitgereikt. Dat is de belangrijkste televisieprijs van Nederland voor het beste tv-programma van het jaar. Het gala wordt gepresenteerd door Jan Smit. Hulpverleners in Nepal zijn na de sneeuwstorm van dinsdag nog op zoek naar zeker 70 vermiste bergbeklimmers en wandelaars. Het aantal doden is opgelopen tot 29. De sneeuwstorm veroorzaakte lawines in het Annapurna-berggebied, dat populair is bij toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren er ook Nederlanders in het rampgebied, maar hoeveel is niet bekend. Een reisorganisatie zegt dat met tenminste vier Nederlanders nog geen contact is gelegd. De diplomaat Pieter Klerk is aangesteld als speciaal gezant terrorismebestrijding. Zijn belangrijkste taken zijn de internationale aanpak van jihadstrijders en het tegengaan van terrorismefinanciering. De Klerk, die hiervoor onder meer ambassadeur in Jordanië en mensenrechtenambassadeur was, reist direct naar Washington. Hij gaat daarna naar een internationale conferentie over sancties tegen islamitische staat en het regime van de Syrische president Assad. De snelweg A12 tussen Utrecht en Arnhem is bij Maarsbergen in beide richtingen afgesloten. Een vrachtwagen is daar van de weg geraakt en heeft een portaal geraakt dat boven de weg hangt. De chauffeur is gewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer wordt omgeleid. De A12 bij Maarsbergen blijft nog in ieder geval de hele nacht dicht. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar vannacht vanuit het zuiden opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen nog een enkele bui.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 Ja, na een tijdje heerlijk eventjes ertussenuit te zijn geweest naar het verre Spanje. Eh, zijn we er weer met eh, een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Tussen App en Tussen Vloed. Tussen 10 uur en tussen 12 uur s'avonds. Gewoon gezellige en eh, mooie ballads bij ZFM Zandvoort. We gaan verder met een nummer van niemand minder dan die Alan Parsons Project. En dat is Oog in de Lucht. High in the Sky. muziek van die eh, Alan Parsons Project. Straks nog eh, wat meer daarover. Eerst gaan we genieten van een eh, dame met een heerlijke warme stem. Dan heb ik het over Tracy Chapman. We dachten van Baby Can I Hold You. like sorry, like sorry. Forgive me. forgive me at the right time. you be mine. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time. Tracy Chapman, Baby Can I Hold You Tonight. Ze was zo jong. She was so very young. David Gates, het is de liedzanger van Brad. Off in the corner, the restaurant dim. He looks at her and she's smiling at him. Wish you could hear what he's trying to say. Slipped in between while the waiter's away. She is so young in the spring of her life. He in his autumn, and I know his wife. He took a chance when it came to him then. He found it's too late to start over again. Life can be so hard at times. Man's only more Hard to succeed, but so easy to fail. Now he must tell her of all of his past. She will be leaving, it's over at last. Left without either to love or forget. Hoping to undo what he's done she was so young and so hard to resist. he always felt there was something he missed. Here comes the waiter, the bill on his tray. Only a part of the price he must pay. Cause life can be so hard. man's only mortal and so often frail. Hard to succeed, but so easy to fail. Ja, prachtig gezongen. David Gates, de liedzanger, ik zei het net al, van, eh, van de groep Brad. Met eh, She Was So Very Young. To Love Somebody is natuurlijk een heel bekend nummer van de Bee Gees. Maar als Michael Bolton het zingt, dan is het ook heel mooi. En dan klinkt het zo. Certain kind of light say luistert naar Tussen App en Vloed. Tussen 10 en 12 uur presenteert Jacques Duif de heerlijkste ballads. En, eh, de mooiste muziek, maar ook op uw verzoek. Want u kunt verzoekjes indienen via Facebook. Dan eh, stuurt u mij een berichtje en dan komt het allemaal goed. Als het een eh, verzoekje is wat ik hier in de studio voorradig heb, luisteraars... dan draai ik het gegarandeerd voor u. Weer of geen weer, zal ik maar zeggen. de kennis onder u eh, is maar een half woord nodig. Want dit was natuurlijk niemand minder dan eh, Eva Cassidy. Dame die helaas eh, veel te vroeg in haar leven, op zeer jonge leeftijd dus... is overleden aan die vreselijke ziekte huidkanker.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 Genesis. Michael Bolton, die bedoel ik. Maar Genesis, die zingt het mooi. Hold on my heart. Dan heb ik het natuurlijk over eh, de liedzanger van Genesis. Phil Collins. prachtig vertolkt door eh, Phil Collins met de groep Genesis was dit Hold On My Heart. Stairway to Heaven is ook al uh, eh, vertolkt door menig artiest. Dit is een mooie versie van The eh, Far, the Fair Corporation. so Van Voor mensen die eh, zich afvragen van... De, wie was de uitvoerende artiest of wie waren de uitvoerende artiesten? Eh, ik had het net over die Alan Parsons, Parsons Project. En eh, daar heeft natuurlijk Colin Blunstone aan meegewerkt... met het prachtige All in Wise. Maar Eric Wilson, dat was ook natuurlijk een hele belangrijke zanger... als het om dat project gaat. En een heel mooi nummer, wat ik zelf een van de mooiste nummers vind, is Time. je zo'n nummer hoort bij Tussen het en Vloed... dan zou je echt bij jezelf denken... leef ik nou in een droom? Nee mensen, het is geen droom. It's not a dream. En luister naar het mooie stemgeluid van Sharon Core. Zij maakt natuurlijk deel uit van de Corrs, die ook zo'n mooie cd maakte met Unplugged Music. It's not a dream, Sharon Core. the stars they shine for me. Wanting all you'll ever need, needing all you'll ever want, my love I give to you. And at times I know it's hard to stay together, but when I'm in your arms, there's no dame uit de Gores, Sharon Core was dat met It's Not a Dream. Gelukkig, het was geen droom waar we naar hebben geluisterd. Lady Jane kennen we natuurlijk van de Rolling Stones... maar David Garrick maakte daar ook zo'n eh, heerlijke uitvoering van. seven am I. dear Lady Anne. I've done what I can.